Een heet hangijzer is de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Die grens is nu open, maar door de brexit moet dat veranderen. Daarover lopen de meningen uiteen. Welke oplossing er in de maak zou zijn is nog onduidelijk. Komende ochtend geeft EU-president Tusk een persconferentie. Burgemeester De Pla van Breda is boos over het nieuws dat rapporten van het WODC over het drugsbeleid door de politiek zijn beïnvloed. Hij is voorstander van legale wietteelt en noemde het in Nieuwsuur onvoorstelbaar dat de discussie in feite vier jaar lang is vertraagd. Gisteren bleek dat WODC-rapporten over het koffieshopbeleid na druk van hoge ambtenaren bij justitie zijn aangepast. Daarmee is de onafhankelijkheid van het instituut in het geding. De Pla vertrouwt nu ook andere onderzoeken niet meer en hij wil dat de minister alle WODC-rapporten laat onderzoeken. In de Palestijnse gebieden is het onrustig door het besluit van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Zowel op de westelijke Jordaanoever als in de Gazastrook raakten demonstranten slaags met Israëlische veiligheidstroepen. Volgens het Israëlische leger werden vanuit de Gazastrook drie raketten afgevuurd. Eén daarvan zou in Israël zijn neergekomen. Als vergelding heeft het leger twee militaire posten van Hamas in Gaza bestookt. Een Braziliaanse clown die was gekozen tot parlementslid... stapt na zeven jaar uit de politiek. Clown Tiririca, dat betekent knorrig... voerde in 2010 campagne met de slogan... veel slechter kan het niet worden... en won daarmee ruim van zijn tegenstanders. Hij stapt op, naar eigen zeggen, omdat hij zich schaamt voor zijn collega's in het parlement. Die worden volgens hem dik betaald, terwijl ze nauwelijks komen opdagen. Tiririca gaat nu weer aan de slag in het circus. Het weer overwegend droog vannacht, minima tussen 1 en 4 graden. In de loop van de nacht kan er een winterse bui vallen met kans op gladheid. Overdag geregeld buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw.